Stubenitski met het NOS-journaal. De vijfpartijencoalitie reageert verdeeld op het advies van Eurocommissaris Reen om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen. Volgens Reen leeft Nederland op een hypotheekbubbel. In het gesloten akkoord werden de partijen het eens over een kleine beperking, maar hun inzet voor de verkiezingen is anders. Zo wil de VVD niets doen aan de aftrek, het CDA is ook huiverig. D66 wil één tarief en GroenLinks wil het belastingvoordeel helemaal afschaffen. Minister De Jager wil niet ingaan op het Europese advies. Pensioenfondsen moeten eerlijker informatie geven over de hoogte van de pensioenen. Dat staat in het plan van minister Kamp voor het nieuwe pensioenstelsel. Volgens Kamp verdoezelen fondsen dat de pensioenuitkering niet altijd meestijgt met de prijzen. In zijn plan worden regels voor de pensioenfondsen aangepast. Zo moeten ze open zijn over risico's en geld achter de hand houden voor slechte tijden. In het oosten van Syrië zijn 13 doden gevonden. Volgens opstandelingen zijn het deserteurs die zijn geëxecuteerd door het regeringsleger. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië liet zich niet uit over de vraag wie de moordpartij heeft aangericht. Vrijdag praat de VN-Mensenrechtenraad over het geweld in Syrië. Grootste aandachtspunt wordt het bloedbad in Hula, waarbij vrijdag 108 mensen omkwamen. Prins Willem-Alexander schaamt zich een beetje dat hij heeft meegedaan aan het wc-potwerpen in Renen op Koninginnedag. Hij zei dat op een bijeenkomst over duurzaamheid in Rotterdam. Volgens de prins heeft hij met een glimlach meegedaan aan het wedstrijdje dat hij won. Maar zei hij dat hij niet zonder enige schaamte dacht aan de ruim 2,6 miljard mensen die op deze aarde niet beschikken over zelfs maar de meest basale structuur om op een waardige manier hun dagelijkse behoeften te kunnen doen. Het weer vanavond overwegend droog. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen ook periode met regen. Het wordt dan 15 graden op de Wadden tot een graad of 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Bunschoten 5 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Bij Nieuwegein zijn twee rijstroken dicht de A12 Utrecht-Den Haag voor knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. En voor Zevenhuizen 6. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ipenburg en Afrit Berk Rode Reis 8. A15 Rotterdam richting Europoort voor Hoogvliet 6 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Rotterdam Centrum is de rechte rijstrook dicht. A27, Utrecht richting Breda, voor Berucht bij Gorkum 5. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen Knopendrijn Zweert en afrit Maren, 15 kilometer na een ongeluk.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 No seven years of good can't hide the one night I forgot to wear that. when the taste to someone on my lips Je hebt singer-songwriters en je hebt singer-songwriters. Want eh, ja, deze David Neil is in principe ook een songwriter. Maar hij schrijft dan weer voor eh, volledige bandjes. Terwijl dat eh, deze singer-songwriter, en dan heb ik het over Tim Grimm. Hij schrijft weer meer liedjes voor zichzelf. En die speelt hij dan vaak ook heel ingetogen. Gewoon met alleen maar een gitaar, misschien een basgitaar. En af en toe een heel klein beetje percussie. Maar dat is dan ook heel goed terug te horen in de songs van die Tim Grimm. Down the road about five miles from here The highway moans as it grows each year It's bringing business in from far away With foreign dollars for the workers' pay workers coming and the workers go. Up on the freeway and down the road. Mortgage houses and mortgage lights dinners and TV wives. brighter than it used to be. A new convenience store sells gasoline. Never closes, they say it's the best. It's got a lot of tickets and cigarettes. The other day there was a crash. dat hoeft op eh, dit moment hier in Nederland. In de maand maart eh, trekt hij hier door Nederland. Dus eh, u heeft nog op het moment dat ik dit opneem zo'n kleine 14 dagen om te kijken waar eventueel deze Tim Grimm optreedt. En met zijn gitaartje en soms met twee mensen daar nog bij om hem wat te ondersteunen. Muzikaal te ondersteunen. Dit is allemaal afkomstig van de cd Form Songs uit 2009. Jeff Middleton. Hij is lid van de Dirt Drifters. Hebben pas geleden een cd uitgegeven en die noemen ze gewoon Something Better. En dit is daarvan de titeltrack. The sun is coming up, I gotta drag my butt out of bed My phone is ringing, boss is screaming see me clocking in well, i will be here in 20 years Cussing about the same old things They stay late like a slave And wake up at the break of it dit zijn de vier dames van de formatie Uncle Earl. She Wait for the Night is een van de cd's die zij uitbrachten. Dit komt uit 2005 eh, en Sugar Babe is door de dames zelf geschreven. De cd is helemaal geproduceerd door Dick Powell. good. Your Country Right Here is een cd die uitgebracht werd door eh, Gretchen Wilson. Pas geleden uitgebracht in januari van dit jaar. Prachtige nummers staan erop, onder andere geschreven door een zekere Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate. Zij schreven voor die Gretchen Wilson. I love you best. If I had it my This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love Cause I know your heart has so much more than Anyone has touched before And nothing matters more to me than staat op dit cd'tje als eh, single edit, maar ook als albumversion. Best of Luck. Ruud Hermans, hij heeft het geschreven en uitgebracht in 2008 op zijn cd Forevermore. Ik wil u nog één track van diezelfde cd laten horen met zijn eh, muzikale maatje Dick van Altena. Dit is dan weer geschreven door diezelfde Dick van Altena. Ze hebben het misschien wel over mij. Me and Jack. Nou ja, dat zal ik maar niet denken dan. from the tube out in the back. Some girls cried over the boss of the pack. cd helemaal eh, opgenomen hier in eh, Nederland. Eh, volgeschreven door Nederlandse artiesten. Opgenomen door Nederlandse muzikanten. De cd van Ruud Hermans uit 2008. Forevermore. Er is ook een cd die is opgenomen hier in Nederland. Niet helemaal volgeschreven door Nederlandse artiesten. Wel voorgespeeld door Nederlandse muzikanten. Ik heb het over de cd van Savannah. reputation. I like horses and I like dogs. And I've been on the sleep like a log. simple man don't need no complications. I just want to smile a lot. Remember more than I forgot. Come of age and get by last temptations. It's a little too late change my reputation. Oh, I can't help it if I'm still needed. a little too late to change my reputation Oh, I can't help it if I'm still excuses Savannah, maar eh, ik stoot tegen de cd-speler aan en dan krijg je dus dat het een beetje over gaat slaan. Ik was gewoon een beetje te snel met eh, de volgende cd proberen in de cd-speler te leggen, want dat is een cd die ik eh, de vorige keer ook al gedraaid heb. En ja, het is af en toe zo van, als je een nummer draait van iemand, dan krijg je direct daarop weer een verzoekje binnen. Dus the de wind still blows in Oklahoma. Dit is River McIntyre samen met Ronnie Dunn. everybody rides. I'm sorry I haven't called home lately. Out here time flies. I met a boy a few weeks back. He plays in a band. He's a whole lot like you, Daddy. You're gonna like him. He's a good man. up on girls sunset friends I met a girl, you're gonna like her, mama She has your hair Red as that telequois sunset Seems like an angel, I swear I can't say I don't get lonesome But I'm alright sick like blue moons and whippoorwill nights. Does that wind still blow in Oklahoma? Out here, the Hollywood stars sure shine bright. Such a long way from home here in California. missing you and that blue wide open oh, sky. Dan lopen heel wat artiesten rond die heel graag country music willen brengen. En dan weet ik nog wel een aantal artiesten die eh, dit nummer heel mooi op zouden kunnen nemen. En eh, de nummers van uh, Reba McIntyre, Ronnie Dunn. En ja, die Reba McIntyre, ze heeft dus een cd uitgebracht. Die noemt zich gewoon duets. En daar staan zulke prachtige duets op dat ik denk bij mezelf van... Waarom zijn er niet wat meer Nederlandse artiesten die dit soort muziek willen opnemen? Hè? En muzikanten ken ik ook wel een aantal hoor, die dit kunnen... Dit is Reba met Dan Henley. Break each other's heart again. Do you still drink whiskey? Can I buy you around? If nobody's sitting here, do you mind if I sit down? I was nervous when I saw you. I almost walked away. strong. Eh, McIntyre. En die man van eh, de Eagles, u weet wel, eh, ja, moet ik nog vertellen wie dat is? Ik denk het niet, hè? dit is zo'n man uit Nederland die het niet onder stoelen of banken steekt dat hij country heel mooi vindt. Ik heb het over Lee Towers. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me Once you're gone I can learn to live without you Give me time and I can make it On my own changed my life, no doubt In a way, I'm glad it's over And in another way, it turns me inside out In a way, I guess it's better Even though there's nothing good let out goodbye But I know I couldn't hold you Now you've found the wings and you need room to fly It's for sure I'm gonna miss you But I guess that's what goodbye is all about In a way I'm glad it's over And in another way it turns me inside out On one hand I know I'll be better off once you're gone but I find the love of heartaches I'm the other And I can't say I look forward To those nights I'd be alone And I wonder Will there ever be another Loving you to me came easy Now losing you will change my life No doubt inside out It turns me inside out Leen Huizer, beter bekend als Lee Towers. Hij eh, was of is nog steeds eh, favoriet van de country music. Wist dat de formatie, de Canadese formatie South Mountain naar eh, Nederland kwam. En zei toen tegen de tourmanagerie van South Mountain in Nederland van... Zouden die heren een keer bereid zijn om mij een cd op te nemen? En natuurlijk waren ze daartoe bereid. En dat werd opgenomen. Allemaal onder leiding van onder andere Ruud Hermans. Want die was erbij aanwezig om ervoor te zorgen dat het echt country zou blijven klinken. En Jan Rietman, hij is degene die alles geproduceerd heeft. Op een gegeven moment eh, was, eh, waren ze een duet aan het opnemen. En daar eh, werd ingedrongen door, of, of, opgedrongen door Ruud Hermans van, dan moet je zo doen, een beetje zo en een beetje zus en een beetje van dit.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 And heaven helps us souls to remember that hand that rocks the cradle rules the world. She taught him all the attributes of greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover ocean's most unique and precious bird. And heaven helps us all Gambler, een nummer van de Wilders. En de Wilders, dat zijn dan weer Ike Sheldon, Bets Ellis, Nathan Gorin en Philip Wade. En ze komen uit Amerika in een eh, formatie die eh, de bluegrass hoog in het vaandel heeft staan, dat heeft u wel gehoord. Maar daarnaast eh, spelen ze ook nog echte country music hoor. En dat zal ik u wel eens een volgende keer laten horen. En dit is ook weer Spik Neil, Crazy Girl van de Ely Young Band. Baby, why you want just have to walk away sometimes. We're gonna do what lovers do. We're gonna have a fight or two. Ze is ook een dame die eh, eigenlijk naar Amerika of naar eh, Nashville vertrokken is eh, om daar een carrière te maken als singer-songwriter, als zangeres in de country scene.